Een voorspoedige start. Freddy van met het NOS-journaal. Op internet is een video verschenen van Anis Amri... de pleger van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. De Tunesiër van 24 zweert erin trouw aan IS-leider Baghdadi. De video is gepubliceerd door IS-persbureau Amak. Amri, die vannacht werd doodgeschoten door de Italiaanse politie... roept in de video aanhangers van IS op om wraak te nemen... op westerse tegenstanders die moslims bombarderen. Duitsland wil uitgeprocedeerde Tunesische asielzoekers sneller kunnen uitzetten. Dat zei bondskanselier Merkel naar aanleiding van de dood van de Tunesische Anis Amri. Duitsland probeerde Amri het afgelopen jaar uit te zetten naar zijn land van herkomst. Maar Tunesië werkte niet mee omdat hij niet de juiste papieren had. De komende vijf jaar worden in Groningen 23.000 huizen en gebouwen gecontroleerd op aardbevingsbestendigheid. Het gebeurt voorlopig alleen in de kern van het aardbevingsgebied om de gebouwen daar zo snel mogelijk te kunnen versterken. In de directe omgeving van Loppersum is de kans op zwaardere aardbevingen door gaswinning het grootst. De kapers van het vliegtuig uit Libië die zich hebben overgegeven... hadden twee pistolen en een handgranaat bij zich. De 118 mensen aan boord zijn ongedeerd gebleven. Het vliegtuig werd op een binnenlandse vlucht in Libië gekaapt... en naar Malta gevlogen. Wat de kapers wilden is niet bekend. En het satirische programma Koef Noen gaat stoppen. De NPO heeft besloten dat het niet meer past in de zaterdagavondprogrammering op de televisie. Koef Noen trok gemiddeld een miljoen kijkers en kreeg onder meer de zilveren nipkoff Het weer. Vanavond gaat het regenen en flink waaien. Aan zee stormachtig en daar kunnen zware windstoten voorkomen. Vannacht trekt de regen weg. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft op veel plaatsen tot de avond droog. Het wordt 8 graden. In de avond valt er opnieuw regen en dan trekt ook de wind weer aan. Eerste kerstdag bewolkt met motregen. Tweede kerstdag vooral in de ochtend nat. En de temperatuur ligt boven de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Echt druk op de wegen is het niet. Alleen wat files rond Amsterdam. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 4 kilometer door een spoedreparatie. Op de A10 Zuid tussen Duivendrecht en Knopen te Nieuwe Meer 6 kilometer naar Den Haag door een oliespoor. En op de A10 Noord een korte file tussen Kadoelen en het Koenplein.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 Lekker gezellig bij de ijsbaan. Het is nog steeds gezellig druk. En koud. En eh, we kunnen nog steeds heerlijke dingen kopen bij de Koekersopie. En eh, bij Hardy eh, Harry Oliebol ook. Hè. Oliebol, 41 jaar. Hij hoort het niet. Hij is zo druk bezig. Ja, gelijk heeft hij. Maar ik moet zeggen, ja, we zitten nou raar te ja, kijken, jongen. Wat is een muziekprogramma. Ik dacht, dat je de microfoon uitgezet had. En ik moet zeggen, die oliebollen smaken perfect echt heerlijk. Je krijgt toch niks gratis, man. Maar hij heeft vanavond eet hij eh, spruitjes. Je, krijgt, niks gratis. Hij eet spruitjes. Alles, alles. alles. Zijn we er allemaal nog? Ja, dat was een lekkertje weer, hè? Jawel, hè? Jawel. Ja, je hebt het over een vrouw, toch? <laughs> Niet? Ja, en ze zijn nog steeds op het ijs, hè? Het wordt wel wat minder, toch, denk ik? Etenstijd. Het wordt een stuk maar ze zijn ook aan het vegen. Wat zeg jij? Ze zijn aan het vegen, zie Oh, ze zijn aan oh. het vegen? Ja. Oh ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Maar nee, ik heb ook nog een straatje voor. Te gaan vegen. We maken ook nog een veeg. Maar dat doen ze met de hand hier. Dat doen ze niet met een veegwaar. Maar dat doen ze met de hand. Nee met een bezem. En een bezem? Ja, <laughs> met je hand wordt helemaal wat Ja, inderdaad. Ja. Sneeuwschuivertje. Talking like that, getting everybody fired up. to attack, the pack, gonna get a gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. It'll die to be around that track, so it's not just gonna happen like that, cause ain't no hollaback, Dus kunt zandvoort.nl Telefoonnummer 023 50 40 330. the principals, no student teachers.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 Ja, die heeft hij gevonden hoor. Hij staat helemaal klaar. Nou, roep eens wat Hans. Hans! Hans! Ja! Hij is er wel, maar hij doet het niet. jullie ja, eh, daar is de radio zeggen? Ja, wel, natuurlijk wel. Wat, wat, vind, je, wat vindt u? Ze lopen weg, ze zijn allemaal microfoonbang. Weet je dat? Bang zijn Dat zei ik al. allemaal bang. Ah, dat, het komt. Nee hoor, het wordt niks. Nee? Nee. Doe ja. me niet dan. Nee? Nee. Nee. Ze wou reclame maken, maar dat mag niet. Nou, dan draaien we maar een plaatje. Hé, hey, toet. Toetje. Toetje. Voor jou. lekker aan het eh, schaatsen nu. ze, kom je vaak met haar hier? Dit is de tweede keer sinds het er staat. Nou, wel gezellig hè, vind je Ja, ja, heel gezellig. Super. Hoe lang schaatsen ze al? Eh, de eerste keer was volgens mij toen ze vier was en ze is nu acht. Ze, is al lekker vier jaar bezig. Ze hebben het ook echt hier geleerd. Eh, niet in Zandvoort, maar wel in Nederland heeft ze geleerd. Ja, in Haarlem op de schaatsbaan. Ook heel leuk. Maar wat vind je het gezelligste van hier? Eh, de muziek, de lichtjes, alle kinderen, lekker drankje erbij. Het is allemaal gewoon heel gezellig. Koek is ook iets belangrijk voor de ouders vooral, hè? <laughs> ja, de ouders moeten ook lekker bezig blijven, toch? Ja, absoluut. hey, um, ehm, jullie hadden het net al even over muziek. Welk nummer zou je liefst willen horen? Eh, nou ja, een beetje gouden ouwe voor de gouden ouwe onder ons eh, van Rod Stewart. You're in my heart. Nou, dan gaan we die gewoon draaien. Kijken heel lief naar, de, naar Rome. En dan komt hij er speciaal voor jou aan. attraction was purely physical. I took all those happy years that in the beginning were hard to accept.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 In de Serieus joh? Dat is wel heel knap. Dat is niet zo mooi natuurlijk. uh, <laughs> nou, ik denk dat er een probleem in de studio is. Ja, geen idee. Ja, geen idee. Mag gewoon je eigen afsluiten en naar mij luisteren. Ja, ik weet niet wat we dan doen Ik vraag het wel even na. Doe maar even. Gaan we Geef gewoon door. En door. <laughs> Weten twee als niks, toch? In het donker kan ik jou niet zien, maar deze is van hier gewoon door. Dan wachten we even tot eh, de technische problemen opgelost zijn. Maurice komt naar de studio. Maurice nou, is aan het sprinten. Kijk. Ja, dan gaan wij vrolijk door gewoon. Tuurlijk, we gaan gewoon door. dark dancing to the music vibe. And the boys, just the girls, with the girls in their hair. While the shot men just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twisted stars. Where you gonna go? Where you gonna go? But where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twisted stars.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 And you're singing the song. Nou, als het goed is, is het nu opgelost? Ja, het probleem is opgelost. Met dank aan Maurice. Oké. Dan eh, even zonder jingle, dan gaan we nu net weer. Ja, we gaan het weer even doen. Nou, doe eens wat. <laughs> Vanavond en komende nacht is het bewolkt en valt er enige tijd regen. De stevige zuidwesten draait naar west en neemt af naar matig over land en aan krachtig aan zee. En de temperatuur daalt ongeveer naar 5 graden. Morgen is het wederom meest bewolkt, maar in de ochtend schijnt gelukkig ook geregeld de zon. Het blijft tot de avond droog en er waait een vrij krachtige en aan zee krachtige tot harde zuidwestenwind. De temperatuur zal stijgen naar een graad of 9. Morgenavond, kerstavond, is het bewolkt en gaat het uiteindelijk wel weer regenen. Het waait flink, windkracht 5 tot 7 en het zal niet kouder worden dan een graad of 8. Nou, dat klinkt goed. Nou, dat was hem weer. Nou, nou dat hebben we er toch mooi doorheen gekregen. Met dank aan Rico Schreuder trouwens. Wat zei je? Met dank aan Rico Schreuder. Nico. Die Nico. Dank je Nico. Eh, speciaal eh, begreep ik voor onze eh, kleinere luisteraars hier op de ijsbaan. Gaan we dat kleine terrorventje genaamd Little Kleine doen want het werkt voor mij. Het werkt hard, hard, hard. Ik voel het in mijn hart, hart, hart. Niemand hier heeft wat wij hebben. Niemand hier hoeft niks te weten. Niemand hier kan ons niks zeggen over ons. Niemand hier heeft wat wij hebben. Niemand hier hoeft niks te denken. Niemand hier kan ons iets zeggen over ons. Oh. kan niks zeggen over ons. Oh. De snelheid van licht, kom ik bij jou. Vertel me dat is waarom het niet zou. De randjes Little Kleine. Er kan, eh, er kan weer voldoende gedronken worden. Er worden weer allerlei uh, met bier aangevoerd. Dus er kan een een en al gezelligheid weer worden natuurlijk. Hè? Ja, je weet dat ik niet drink, Hans. Wat zeg jij? Je weet dat ik niet drink. <laughs> Ik, het mooiste vind ik die kinderen achter die, die, oranje, die oranje dolfijntjes. Hè, als ze daar ja, schaten. Prachtig man. Je bent jaloers hè? Ik ben hartstikke jaloers. Want ik, kan, ik kan niet schaatsen je erachter zet aan ook niet. Dus dat... Ja, ja. Wat let je? Wat let je? Ik daag je uit. Waarvoor? Een stukje schaatsen. Nou, ik denk het niet hoor. Nou. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us.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 Dat nou, weet ik veel. Die, die moest naar Koekersopie. Oh, Koekersopie? Ja. Koek, maar ik wil schaatsen. Dat zal, ik zal ik even schaatsen voor je halen dan? Ja. Nu? Ja, nu? Nu? Ja, nu. Ga, gaat nu schaatsen halen.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 Wat zeg je nou? We hebben een verzoekplaat. <laughs> We hebben een verzoekplaat? Ja, van net van een meneer die langs En eh, die wil graag Hey Jude van de Beatles horen. Oh. oh. Heb je die? Nee, doen we niet. <laughs> Nou? Nee. hey Jude. Nee, doen we niet. Wel? niet. Wel? Make it bad. Ja, die. Dat is goed. Take a song and make it better wel een culturele opvoeding voor de jeugd hier nu. Je ging wat zeggen, wat ging je zeggen? Hey Jude, don't be afraid. En we weer genoeg cultuur hebben gehad. Vind je ook niet? <laughs> ja? Het wordt langer gezelliger, vind je hey, dat was een mooie, dat, dat, was een mooie. Wat zeg je? Dat is nog van vroeger. Nostalgie is dat. Ja, dat is een beetje uit jouw periode, hè Hans, toch? Eigenlijk meer van mijn tijd eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik weet dat nog goed. Toen had ik nog lang haar. Had je ja, je kan het je niet je, voorstellen, maar dat had ik wel. Dat had en nu trimt hij zijn neusharen gelukkig. Wat zeg jij? Want dan moest ik ook uit mijn ogen gooien af en toe. Ik had het nog langer... Dan... Nee, ik had niet langer dan jij. <laughs> en Wat wil je zeggen?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 Nothing I can see but you when you dance. just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance. van oud naar nieuw, van nieuw naar oud. We staan ook heel... Sorry hoor, ik zat nou, er alleen te nergens voor. Ik vond het wel leuk eigenlijk dit. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag jij zeggen. Ja, ik hou, ik hou er wel van. Ja. Sorry hoor, ik zat er weer doorheen te houden nelen. Want er kwamen weer twee mensen langs. Die moest ik even... Ja, dat heb je een huis maar. Ja, maar dat moet je ook af en toe doen, hè? Ja, toch? Ja, jij komt uit antwoord. Dus iedereen kan jou <laughs> waarschijnlijk, denk ik, ook niet? Nou ja, nou, iedereen. Maar wel veel. Een hele rol. Yeah. You got too far this time. Ja. <laughs> Oh. Dit stond ik op mijn slaapkamer om mee te brullen. Wacht even, want ik, ik versta je heel slecht. Oh, oké. Okay. Dit stond ik op mijn slaapkamer altijd al mee te brullen. Dus de oude tijden herleven. Ah, oké. Oké, oké, oké. Nou, dan eh, eens even kijken. Maar eh, nou, we doen wat nieuws. ik was even in eh, oh, gesprek weer met een luisteraar. Die wil graag Michael Jackson horen.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 Hè? Ja, ja, ja, ik werd eventjes eh, erop geattendeerd dat ja, het afgelopen hoor, ik zet je gewoon op je plek, Hans. Daar heb ik geen moeite mee. Ja, ik werd op mijn plek gezet. Meteen, in één oh. keer. Vind je het nog een beetje gezellig, Hans? Wat zeg jij? Vind je het nog een beetje gezellig? Ja, ik vind het wel gezellig, ja. Ja, ja. maar in de studio vind ik het ook gezellig, hoor. Dus dat, uh, geen onderscheid eigenlijk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat doen we maar niet. Nee, we blijven maar hier nog één weekje. Het is in de studio wel iets warmer. Wat zeg je? Het is wel warmer in de studio. Ja, ja.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 Ja, ja, ja, ja, ja. Ik denk, maak het niet te warm. Nee, nee, nee, nee. Weet je, voor je door het Nou, de volgende uurtjes is, eh, zijn Jonas. Is Jonas er weer? Is Jonas er? Jonas? Jonas. Jonas. Jonas. Die Jonas. komt er zo aan. Die is jo even weggelopen. Johan, Jonas komt er zo aan. Hij wist dat hij aan de buurt was, dus hij is snel weggelopen. Oké. Nou, dan... Uh... Zeggen wij vast dag, hè? Daar gaan wij uh, gedag zeggen. Tot, uh, tot donderdag. Tot, volgende week? Ja, donderdag zijn we er weer. Oké. Okay. Weer gezellig van hier. Ja. Eh, een, een, mooi weekend en zo. Kom jij dan ook weer? Nee, toch? Nee, vrijdag ben ik er weer. Vanaf de ijsbaan ben ik er ah, vrijdag weer. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Ja, Helemaal doorzettertje, gezellig. echt doorzettertje. Ja, natuurlijk. Eén zet hoor. Geweldig. Hele fijne feestdagen mensen. Ja, hetzelfde. Allemaal hele fijne feestdagen. En eh, tot eh, volgende week. Nou ja, een eh, goede kerstdagen, 1 en 2. En niet te veel eten en niet te veel drinken. <laughs> dat komt wel goed. dat komt wel goed, bij jou wel. <laughs> domino.